In Almere is een motoragent gewond geraakt nadat een automobilist bij een controle op hem was ingereden. De agent zag de man gisteravond rijden en herkende hem. De man moest nog enkele openstaande boetes betalen. Toen de agent de automobilist een stopteken gaf, reageerde de man agressief. Hij reed plotseling vol gas achteruit en raakte de agent. Die werd enkele meters meegesleurd. De auto kwam tot stilstand in de bosjes waarna de man er te voet vandoor ging. De politie kon hem even later inrekenen. De automobilist wordt poging tot doodslag en zware mishandeling ten laste gelegd. Ten westen van Apeldoorn staan een stuk heide in brand. Het gaat om een gebied ter grootte van 6 tot 8 voetbalvelden. Brandweer is met groot materieel uitgerukt, maar de bluswerkzaamheden worden bemoeilijkt omdat het brandende stuk heide lastig te bereiken is. Gisteren stond bij Elspet in de buurt van Apeldoorn ook al een groot heidegebied in brand. In Peking heeft de politie enkele tientallen christenen opgepakt die zich hadden verzameld om een paasdienst te houden. De leden van de kerkgemeenschap die in China niet officieel is, proberen iedere zondag op een openbare plaats een dienst te houden, sinds ze enkele weken geleden uit hun gebouw zijn gezet. De dominee en andere leiders van de kerk hebben huisarrest gekregen. Een Amerikaanse taxichauffeur heeft zo'n 3400 euro verdiend door twee klanten van de oost naar de westkust te brengen. De twee passagiers wilden naar eigen zeggen iets magisch doen en besloten een taxi te nemen van New York naar Los Angeles. Ze lieten de chauffeur eerst naar huis gaan om zijn kleding te pakken en zijn vrouw gedag te zeggen. De drie hebben onderweg een aantal stops gemaakt, waaronder in Las Vegas, waar ze gokkend 1300 euro hebben gewonnen. De rit van 4500 kilometer heeft in totaal zes dagen geduurd. De reis is met tekst en video's vastgelegd op internet. Tot slot het weer, veel zon, droog en maximum temperaturen tussen 21 graden aan zee en 26 in het binnenland. En morgen maxima van 24 graden. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad langzaam rijdend verkeer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Eembrugge en...